Oh, my love. Let's set sail for seas of passion now Baby, the way you walk, a contact sport. Let the neighbors talk deeply, dippy. I'm your Superman. I'll explain. You're my lowest lane. Oh, my love. I can't make head nor tail of passion.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 Bijna drie uur later komt hij weer alleen naar buiten. Stephanie Flores werd een paar dagen later doodgevonden in de hotelkamer. Van der Sloot ontkent dat hij haar heeft vermoord. CDA-leider Balkenende heeft er geen spijt van dat hij de hypotheekrenteaftrek tot breekpunt heeft verklaard. Balkenende zei dat hij dat deed omdat de VVD steeds beweerde dat het CDA niet duidelijk genoeg was. Als mijn zoon verwijt wordt gemaakt kies ik voor helderheid, zei Balkenende in Nova. Verder herhaalde Balkenende dat het CDA niet meedoet aan een kabinet dat de hypotheekrenteaftrek wil beperken. BP accepteert alle gegronde schadeclaims die vanwege de olieramp in de Golf van Mexico zijn ingediend. De oliemaatschappij heeft naar eigen zeggen geen specifiek bedrag gereserveerd, maar zal gedupeerden zolang het nodig is betalen. Vooral vissers die door de olieinkomsten mislopen hebben de afgelopen weken schadeclaims ingediend. De 19 opvarenden van het Ierse schip dat gisteren werd geënterd door de Israëlische marine zijn overgebracht naar het vliegveld van Tel Aviv. Israël wil zo snel mogelijk uitzetten, maar 11 opvarenden weigeren een uitwijzingsverklaring te ondertekenen. Volgens de immigratiedienst moeten ze maximaal drie dagen wachten totdat een rechter met een beslissing komt.